City met het NOS Journaal. Israël wil een wapenstilstand van twee maanden in ruil voor alle gijzelaars. Het meldt de Amerikaanse nieuwsuit Axios. Israël zou de deal al hebben voorgesteld aan Hamas. De site baseert zich op twee anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op het nieuws. Amerika en Groot-Brittannië hebben de afgelopen avond opnieuw locaties van de Houthi-rebellen in Jemen aangevallen... De aanvallen waren gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis... en andere plekken die mogelijk gebruikt werden voor aanvallen op schepen in de Rode Zee. De aanval werd gesteund door Nederland. In de Amerikaanse staat Illinois heeft de politie in drie woningen acht lichamen gevonden. Ze waren allemaal doodgeschoten. De politie startte een klopjacht op de vermoedelijke dader. Hij schoot zichzelf uiteindelijk ook dood na een vuurwapengevecht. De slachtoffers zijn waarschijnlijk allemaal familie van elkaar. Vanochtend wordt voor de tweede keer begonnen aan de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. De zaak was al een keer behandeld, maar het hele proces moet over... omdat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. In totaal staan negen verdachten terecht voor betrokkenheid bij de moord op de Vries. De NS zegt dat iedereen vannacht alsnog met de trein thuis kon komen... na de grote storing rond Utrecht Centraal de afgelopen dag... Daardoor was er vanaf het eind van de middag urenlang geen treinverkeer meer mogelijk rond Amsterdam en Utrecht. Rond half tien was de storing opgelost. De NS verwacht dat vandaag alles weer volgens schema kan rijden. Het weer de dag begint droog met veel zon.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 en andere plekken die mogelijk gebruikt worden voor aanvallen op schepen in de Rode Zee. Israël wil een wapenstilstand van twee maanden in ruil voor alle gijzelaars, meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. Israël zou de deal al hebben voorgesteld aan Hamas. In Rotterdam is vannacht een man neergestoken. Het gebeurde in de wijk Charloes in Rotterdam-Zuid. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het weer, de dag begint droog met veel zon, maar in de middag volgt regen.